De kansspelautoriteit had eerder laten weten dat voetbalpools alleen in besloten kring en niet bedrijfsmatig mogen worden mochten worden georganiseerd. En dat ze daar ook op zou gaan controleren. Maar nu zegt de kansspelautoriteit dat er een kleine pool in een café geen aanleiding is om in actie te komen. Als er wordt gespeeld om grote bedragen of als deelnemers via internet geld kunnen inleggen, dan is het volgens de kansspelautoriteit een ander verhaal. De omzet van de coffeeshops in Breda is sinds de invoering van de wietpas drastisch gedaald. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om een omzetverlies van 80 tot 90 procent. De cijfers komen van de coffeeshophouders zelf. De gemeente heeft ze niet gecontroleerd. De straathandel in Breda is toegenomen, maar volgens de gemeente is de situatie beheersbaar en zit de politie er bovenop. De gemeente constateert een duidelijke afname van het drugstoerisme. Als de SP na de verkiezingen gaat regeren zal die partij de verhoging van de AOW-leeftijd niet kosten wat het kost terug willen draaien. Volgens lijsttrekker Roemer is het geen breekpunt. Roemer zei dat in een debat georganiseerd door de Libellen. Het huidige kabinet heeft de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar. Nu krijgt iedereen nog met 65 jaar AOW, maar het wordt de komende jaren stapsgewijs met een maand verhoogd. De Eerste Kamer moet de wet nog goedkeuren. Nederland maakt 2 miljoen euro extra vrij voor noodhulp aan Zuid-Soedan. Staatssecretaris Knaap heeft dat besloten vanwege de sterk verslechterde humanitaire situatie in het land. Door onder meer slechte oogsten, prijsstijgingen en een groeiend aantal vluchtelingen is er nog steeds minder eten beschikbaar. Volgens de VN is er op korte termijn 170 miljoen nodig om hongersnood in Zuid-Soedan te voorkomen. Het weer bewolkt met af en toe regen. Het is 12 à 13 graden. Morgen droog, opklaringen en af en toe zon. En dan wordt het 16 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, voorknopend de Nieuwe Meer, 4 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Op de A10 West naar Zaanstad is ook een ongeluk gebeurd bij Osdorp. Het staat daardoor vast op de A10 Zuid, tussen de Rij en Osdorp 5 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht, blijft alleen de vluchtstrook over. Op de A10 de andere kant op tussen Oud-Zuid en knooppunt Amstel 4 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 6.